De Republikeinen die de meerderheid in het huis hebben slagen er maar niet in om gezamenlijk achter een kandidaat te gaan staan. De beoogde voorzitter Kevin McCarthy wordt dwarsgezeten door zo'n 20 fractiegenoten die vinden dat hij niet rechts genoeg is. Zolang er geen voorzitter is gekozen, liggen de werkzaamheden in het huis... en dus in de Amerikaanse politiek stil. In het portiek van een flatgebouw in Heemskerk heeft rond middernacht een explosie plaatsgevonden. De bewoner van één woning heeft zijn huis moeten verlaten. Andere bewoners konden wel veilig thuis slapen, meldt de politie tegen NH Nieuws. De explosie in de centrale hal van het flatgebouw aan de Raadhuisstraat veroorzaakte veel schade, maar er is verder niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de ontploffing met een explosieve verkenner. Justitie in Oostenrijk is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de dood van een 28-jarige Nederlandse skiester afgelopen zondag in Tirol. De vrouw kwam ten val op een gletsjer, gleed zo'n 100 meter het dal in, brak door een vangnet en raakte een boom. Een 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaar gewond omdat de valpartijen gebeurden op een ijzig, steil stuk van de piste... vraagt justitie of zich af of er sprake is van nalatigheid door de beheerder van de piste. Een artiest van een circus is tijdens een optreden gisteravond in Haarlem... van grote hoogte naar beneden gevallen. Uit zijn eigen act met de naam Wheel of Death. De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht... maar is aanspreekbaar en buiten levensgevaar... zegt de circusdirecteur tegen NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde tijdens een optreden van het kerstcircus Haarlem... dat vaker tijdens de feestdagen in de stad optreedt. Het weer. Het is nu droog bij 9 graden. Ook overdag wordt het zacht en dan schijnt in de ochtend de zon. In de middag volgen in het zuidwesten wat buien.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 And he's got curly head dolls, they toddle and coo, elephants, boats, and kiddie cars too. Santa Claus is coming to town. To town yeah. Well, the kids in girl and boyland that you believe they're gonna build a toyland town all around that Christmas tree. So you better watch out and you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus is to town. Santa Claus to to Geef me wat tijd. Ik dacht ik red me hier wel zonder jou fijne dagen en een voorspoedige start.